Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste oppositiepartij van Zuid-Korea dreigt met een afzettingsprocedure tegen president Yoon Suk-yeol als hij niet onmiddellijk aftreedt. De president ligt onder vuur omdat hij gisteren de staat van beleg afkondigde. Op die manier wilde hij de oppositie buitenspel zetten omdat die zou sympathiseren met aardsvijand Noord-Korea. Na felle protesten en verzet vanuit het parlement trok Yoon de noodtoestand afgelopen avond weer in. De leider van zijn eigen partij noemde Yoons optreden tragisch. Hij vindt dat de president de situatie direct en grondig moet uitleggen. De Belgische politie verdenkt oud-eurocommissaris voor Justitie Didier Reinders van witwassen. Dat meldde het onderzoeksplatform Follow the Money en de Belgische krant Le Soir. De politicus zou jarenlang loten van de Belgische Nationale Loterij hebben gekocht... en de winsten hebben laten terugstorten op zijn rekening. De loterij en een meldpunt voor verdachte transacties hebben het Belgische OM getipt. Volgens de procureur-generaal van Brussel wordt de zaak onderzocht. Reinders zou inmiddels zijn verhoord. In het noorden van Syrië zijn duizenden Koerden op de vlucht geslagen... vanwege het oplaaiende geweld bij de grens met Turkije. De afgelopen dagen is de Koerdische enclave daar omsingeld... door het Syrisch Nationaal Leger, dat wordt gesteund door Turkije. Ook in het noordwesten van Syrië is het onrustig. Afgelopen weekend kwam de stad Aleppo in handen van jihadistische rebellen... die er in hoogtempel dorpen en gebieden veroveren. De Schotse kunstenaar Jaslyn Core heeft de Turner Prize gekregen. Een belangrijke Britse prijs voor buitengewone beeldende kunst. Ze won met een tentoonstelling vol alledaagse voorwerpen, geluiden en muziek... die een verhaal vertellen over haar afkomst. De 38-jarige Core wint een bedrag van omgerekend ruim 30.000 euro. Het weer opklaringen, maar ook wolkenvelden.